uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zangeres Ellen ten Damme zegt dat ze ook slachtoffer is geweest van seksueel ongewenst gedrag. In het NPO 2-programma De Geknipte Gast zei ze dat ze hetzelfde heeft meegemaakt als de slachtoffers van seksueel wangedrag bij The Voice. Ze noemde geen naam, maar volgens het AD zei ze eerder in een podcast dat het gaat om Ali B. Dat fragment is later uit de podcast geknipt. Het zou zo'n acht jaar geleden zijn gebeurd toen ten Damme met Ali B in Marokko was voor tv-opnames. Ze heeft een verklaring bij de politie afgelegd. Het Franse leger heeft beelden naar buiten gebracht waaruit zou blijken dat Russische huurlingen in Mali lijken begraven bij een Franse legerbasis. De huurlingen zouden in dienst zijn van de Russische wagner die door de Malinese regering is ingehuurd. Op Twitter gaan beelden rond waarin Frankrijk ervan wordt beschuldigd Malinese te doden en te begraven. Maar die tweets zijn volgens Frankrijk verstuurd door nep-accounts van de wagner Volgens het Franse leger maken de beschuldigingen deel uit van een grotere campagne... om Franse soldaten in discrediet te brengen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft excuses aangeboden voor een incident in Washington deze week... waardoor de politie het kapitool liet ontruimen. In een honkbalstadion in de buurt was een parachutistenshow. De FEE e had de politie daarover niet geïnformeerd... en die zag daarom een vliegtuigje met parachutisten als een dreiging. Hals over kop werd het kapitool ontruimd. De FEE e belooft voortaan op tijd met informatie te komen... en verontschuldigt zich voor de angst die medewerkers van het kapitool hebben ervaren.